uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Russische stad Sint-Petersburg is een deel van een universiteitsgebouw ingestort. Volgens de autoriteiten zijn het dak en meerdere verdiepingen naar beneden gekomen. Vooralsnog zijn er geen doden en gewonden gevonden in het puin, melden de hulpdiensten. In het gebouw waren 81 mensen aanwezig. Zij zijn in veiligheid gebracht. De instorting zou zijn veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden. Duizenden Koerden hebben in Straatsburg gedemonstreerd voor vrijlating van PKK-leider Öcalan. Volgens de organisatoren waren er 17.000 mensen op de been, volgens de Franse politie 7.000. Abdullah Öcalan werd op 15 februari 1999 door Turkije gearresteerd. Hij zit vast op een eiland voor de kust van Istanbul. De Koerden houden elk jaar een betoging in Straatsburg... omdat dat de zetel is van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Duitse bondskanselier Merkel opgeroepen tot betere internationale samenwerking. Onderdeel daarvan is een sterke NAVO. Merkel zei ook dat het vanwege het internationale belang niet verstandig is om alle banden met Rusland te verbreken. De kritiek van de VS op Duitsland dat het afhankelijk is van Russisch gas vindt Merkel niet terecht. Ze wees erop dat ook tijdens de Koude Oorlog Russisch gas werd ingevoerd. Verder wil ze een goed gesprek met president Trump... omdat hij Europese auto's als een bedreiging voor de nationale veiligheid ziet. Steeds meer basisscholen geven Franse of Duitse les. Vanaf groep 1 leren kinderen spelenderwijs de taal. Duits wordt het vaak gegeven op 83 scholen. Op 54 basisscholen wordt Frans aangeboden. Een groot deel van deze scholen ligt in de grensstreek bij Maastricht. Ook biedt een handjevol andere scholen andere talen aan, zoals Spaans en Chinees. Sinds een paar jaar is het wettelijk toegestaan om een aantal uur per week van de lestijd te besteden aan lessen in een vreemde taal. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kans op wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja. En jij hebt een tip van 6 minuten 3. Ja, joh, ja, ja, ja. Ja, die is echt goed. Ik heb hem gehoord afgelopen woensdag, zat ik in de taxi. Ja. En toen zegt hij van, dit nummer moet je even luisteren. Dat is een oud nummer, maar ik denk, nou oké, prima. Ik denk, misschien ken ik hem, maar ik ken hem dus gewoon totaal niet. Tijd dus voor actie in de taxi. Actie in de taxi, juist. Rap God, Eminem. Easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong. I can feel it. It's just a feeling I've got, like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble big trouble. Enemy is bananas, as you say. I'm not taking any chances. You just want the stock order. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket, my pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat knock from that rap profit, made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office office with Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest, but as rude and as indecent as all hell. Syllables, kill a harlot. Kill them all with this libbity, gibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a pissing match with this rappity rat pack and a mac in the back of the yak backpack. Rap, rap, yap, yap, yap, kitty yak nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that. I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots to crack it in half. Only realized it was ironic. I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F bombs. Do my wrath of attack. Rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad. It's actually disaster disastrously bad for the whack while the masterfully constructing this masterpiece. Cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back nah Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? Let me show you maintaining this shit ain't that hard, that hard. Everybody want the key and the secret to rap immortality like I have got. Will there be truth for the blueprints? Simply raging and youthful exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon since. MCs get taken to school with this music, cause I use it as a vehicle to bust the rhyme. Now I lead a new school full of students. Me, I'm a product of Rakim, Lakim, Shabazz, Tupac, and WAQ, hey Doc Rin, you easy, thank you, they got slim. Inspired enough to one day grow up, blow up, and be in a position to meet Run DMC and induct them into the motherfucking Rockin' Roll Hall of Fame, even though I walk in the church and burst in a ball of flames. Only Hall of Fame I'll be inducted in is the Alcohol of Fame on the wall of shame. You fags think it's all a game, till I walk a flock of flames off for planking. Tell me what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You witnessing a massacre like I watching a church gathering take place looking boy. Boy, rate that boys, gay. That's all they say, looking boy. You get a thumbs up, pat on the back, and a way to go from your label every day, looking boy. Hey, looking boy, what you say, looking boy? I get a hell yeah from Trey, looking boy. I'ma work for everything I have, never ask nobody for shit, get out my face, looking boy. Basically, boy, you're never gonna be capable of keeping up with the same pace, looking boy, cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. The way I'm racing around the track, call me NASCAR, NASCAR. Dale and Hart of the trailer park, the white trash god. Kneel before General Zod, this plan is Krypton, no Asgard, Asgard. So you be Thor and I'll be Odin. You Rodin, I'm omnipotent. Let off, then I'm reloading. Immediately with these bombs I'm toting. And I should not be woken. I'm the walking dead, but I'm just a talking head, a zombie floating. But I got your mom deep throating. I'm out my ramen noodle. We have nothing in common, poodle. I'm a Doberman. Pinch yourself in the arm and pay homage, pupil. It's me. My honesty's brutal, but it's honestly futile if I don't utilize what I do, though, for good at least once in a while. So I wanna make sure somewhere in the chicken scratch I scribble and doodle enough rhymes to maybe try to help get some people through tough times. But I gotta keep a few punchlines just in case, cause even you unsigned rappers are hungry looking at me like it's lunchtime. I know there was a time where once I was king of the underground, but I still rap like I'm on my pharaoh munch grind. So I crunch rhymes, but sometimes when you combine up here with the skin color of mine, you get too big and it comes trying to censor you like that one line I said on oh, a LP1 when I tried to sell take seven kids from Columbine. I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm morphing into an immortal coming through the portal. You're stuck in a time warp from 2004, and I don't know what the fuck that you rhyme for. Your pointless is Rapunzel with fucking cornrows. You like normal, for being normal. And I just bought a new ray gun from the future just to come and shoot ya. Like when Diabetes made Ray J mad. Cause Fab said he looked like a fag and they were just passing into a man while he played piano. Man, oh man, that was a 24 7 special on the cable channel. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at at you with supersonic speed. Ah, uh, summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you um, and devastating. More than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hella way to fuse it. With rock, shock rap, with dot. Don't lose yourself I make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verses you, it's curtains. I'm inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to prove that if you were half as nice as songs, you could sacrifice virgins to. Uh, school flunky, pill junkie. But look at the accolades, these skills brung me. Full of myself, but still hungry. I bully myself, cause I make me do what I put my mind to when I'm a million leagues above Ill when I speak in tongues, but it's still tongue in cheek. Fuck you, I'm drunk, so Satan, take the fucking wheel. I'm asleep in the front, pumping heavy D in the voice. Still chunky, but funky. But in my head, there's something I can feel tugging and struggling. Angels fight with devils, and here's what they want from me. They're asking me to eliminate some of the women hate, but if you take into consideration the bitter hatred I have, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand the discrimination. But fuck it, life's handing you lemons, make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? No mistake, if the, it's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face and don't be a retard. Be a Rap God, Eminem. Oh. Tip van Patrick van nou, deze week. Wat vonden jullie hiervan dan? Onverwacht. Ik had deze niet uit jouw hoek verwacht. Nee, Gezegd. Nee. Maar hij is... Nee. Ah, ik, ik, ik, ja? Maakt niet uit. Ik ben hartstikke, hartstikke trots op u. Eh. Meen je niet? <laughs> Ah, wat voelt dat fijn. Nou, meer, meer, ook het, het verbreden van de muzieksmaak. Patrick was eerst altijd een beetje van de halfzachte nummers. Ja, en, eh, het, slappe, eh, slappe muziek. Het, het, <laughs> wordt, hij was meer altijd een beetje van... Hè, Ik heb daar een broertje, Dotan. Oh, sorry. dat, dat, is zo'n type als die is. <laughs> Patrick is hier eh, multifunctioneel. Is hier ook Heerenveen PSV aan het kijken. En die gaat helemaal uit zijn dak. ik zie dat oh, Heerenveen net 2-0 gemaakt heeft. Lekker. Maar in de tussentijd eh, gaan we verder eh, met de tweede tip. Ehm, en die is van mijn ja, vrouwelijke radio-collega. ja. <laughs> Oh. Oké, ehm, wat heb jij voor tip, Vanity? Um, pink met glitter in the air. Hoe ben jij bij Pink gekomen? nou, we hadden vorige week hadden het over haar. En eh, toen dacht ik van, ik ga hem maar eens een keer luisteren. En toen kwam deze ook voorbij in het lijstje. En dacht van, oh, was wel een beetje jeugdsentiment. Ah, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Pink, Glitter in the Air. just your hands. trust it, just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? It's only half past the point. iceberg, the sun before the burn, the thunder before the lightning, and the breath before the phrase. Have you ever felt this way? Have you ever hated yourself for staring at the phone? Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Have you ever invited a stranger to come inside? you ever lassoed the moon and the stars and pulled that rope tight. Have you ever held your breath and asked yourself, will it ever get better than tonight? Wauw. Ah. Ja, hij was echt goed. Het is een mooi nummer. Hij was echt onwijs goed. Ja, Heel erg zeker. Goed. Glitter in the Air, Pink, de tip van, eh, van Vanity van, eh, van deze week. En eh, ja, je hebt het erover. We, we, hadden, vorige week hadden we het natuurlijk hadden we het over Pink. Ehm, hoe, hoe ben je dan zo specifiek bij dit nummer gekomen? ik kreeg er gewoon weer kippenvel van. Dat is gewoon weer op dat moment dat je er dacht van... ah, de stem is gewoon onwijs mooi. Ja. Dat nou, ben ik absoluut met je eens. En eh, de tekst vind ik ook gewoon heel mooi. Ah, heel goed gedaan. Ja. Hey, lekker, lekker bezig. Ik heb, eh, mijn tip heb ik omgegooid eh, vandaag. Ehm, want ik had eerst een wat ouder nummer had ik in gedachten. En toen hoorde ik ineens ja, mijn tip dus van vandaag. En dat is gebaseerd op een nummer. En dat is al wel weer een, een tijdje oud, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of jullie toevallig Snow kennen. Snow en Informer. Yep. Patrick kent hem, vent jij hem? Waarschijnlijk is het wel. Natuurlijk. Jeugdsentiment. Ja, nou, Het, is, het is jeugdsentiment. Hij komt uit ja. de jaren negentig. En uh, Ik volgens mij... Uh, zet hem maar op, dan hoort ze het nou, laat laat hij, is, hij is afgeleid van, van deze plaat. Laten we het eerst even een klein beetje uitleggen. Want dan weten we ook een beetje waar we, wat we kunnen verwachten. Hij komt hier vandaan. Hey, yo, what's going on, yo? Sick and tired of 5 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, word, bust it no say that I'm a snowman, I go blam. I like you bum bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somebody down the lane. I like you bum bum down. Nou, wat je hoort is uh, Snow Informer. Um, en hij heeft deze plaat in 1992 uh, eh, uitgebracht op uh, het album 12 Inches of Snow. De beste man heeft best wel lang in de gevangenis gezeten. En um, hij heeft dus nu eindelijk uh, weer een, uh, een, plaat opgenomen. En ja, die, die, klinkt, eigenlijk, uh, die klinkt eigenlijk een beetje zoals dit. Con Calma, Daddy Yankee en Snow. Baby, desde que te vi supe que eras Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party supe que eras para mí.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 Hé, hey, verdorie, wat klinkt dat bekend, joh. Ja, hij is echt goed. goed, goed gedaan eh, van deze. Ja, ik vond hem, eh, ik vond hem heel lekker. Eh, in, dezelfde sfeer, maar toch, toch weer wat nieuws. Hey, jongens, we gaan even de tips op een rijtje zetten. Want we hadden eerst Rap Guard van Eminem. Eh, tip van Patrick van deze week. En daarna hadden we Glitter in the Air van Pink. En die was van Vanity. En ik sluit zelf als laatste achteraan in de rij met Con Calma, Daddy Yankee en Snow. Dat zijn de drie tips die terug zijn te luisteren in de lijst van de Euro Breakdown. Deze week staat natuurlijk op Spotify Euro Breakdown Part 2 voor de duidelijkheid. Mocht je hem willen ja, opzoeken, volg hem gewoon lekker week wordt die keurig bijgewerkt. En dan heb je natuurlijk weer een verslijst met lekkere hits heb je klaarstaan. Maar de volgers komen aardig op gang. Ja, ja. Ik, eh, ik heb eh, elke taxichauffeur waar ik bij zit, zeg ik van, nou, deze, eh, <laughs> deze afspeellijst even op. En dan zeggen ze van, oh, is goed. En dan zegt, nou, ik heb hem opgeslagen, want het klinkt lekker allemaal. Ik ah, nou, kijk, De taxichauffeurs in Amsterdam, die rijden gewoon met jouw afspeellijst. Kijk, nou, dat ben ik wel, <laughs> oh, daar ben ik wel heel trots op. ben ik wel blij Dus ik heb nu acht taxibedrijven die meeluisteren. twee. <laughs> oh, ja, ik heb, er zitten acht volgers op, dus het wordt steeds meer. Hè, stapje voor stapje wordt die eh, breakdown ook in Spotify steeds bekender. Dus eh, hey, hartstikke lekker. Wij gaan in de tussentijd eh, gaan wij verder. Want we hebben natuurlijk genoeg tips gedraaid. We gaan weer verder met de, de, de platen die wij natuurlijk in de Euro Breakdown hebben verzameld in door Europa heen.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 You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the rose with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky. I fly to Amsterdam for the right thing. These dudes ain't nothing like me, they car thieves. I booked up for the night, paid a bar fee. Told her charge it to the gang, Black Wall Street dark blue coupe with a shark fin. Once a millionaire can get them off me. Gucci man, I can't catch me ballin'. We survive the thunder and escape the hunger. You are a hot wire, I like to push your buttons. We gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking backwards. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us outrageous. Well, help out now? man Catch me ballin' out in London. Tom with the paper. I go Super Bowl Sunday. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable. She called me by my government. Pull up in the rose with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief. Live, Don Diablo, Emily Sunday. Lekker. Hier bij de Euro Breakdown. Jongens, ja, ik heb een raadsel voor jullie. En oh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Het is ook even om te testen of jullie scherp zijn. Maar hoe, lang, hoe lang hebben we voor die raadsel? Twee minuten. Oh, Twee minuten. Oké, okay, oké. Vanity, ben je er klaar voor, schat? Ja, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor? Je wel druk. Ja. Ja. Tuurlijk, altijd. Oké. <laughs> Oké, nou jongens, ik... Eh, ben, ik hoop dat jullie er ook klaar voor zijn. Ehm, wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? Nee. <laughs> dus nogmaals, wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? Oké, dat is best raar. Oh. Als je, als je hem weet, moet je het zeggen. Dan hoef ik het namelijk niet meer te raden. Eh, wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? Um. Ik, dus, goh. <laughs> ja, nee, ik laat jullie even, ik laat jullie even denken. de Wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? Oh, wacht. Wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek? Een Space Shuttle. Nee. <laughs> Het is een driehoek? <laughs> het gaat wel de wereld rond. Nee, die gaat juist van de wereld weg. Ja, maar hij gaat er wel uiteindelijk wel rond. hij kan de wereld rond. Nee, fout. Nee. Maar Denk er dus- eens goed over na. Ja, dat is lastig bij mij. Ja, dat weet ik. <laughs> dat weet ik. Ik De, de, wat denk je? Wat gaat de wereld rond? Ik, zag je net al kijken namelijk. Ja, wat, gaat, wat is dat nou? <laughs> Geen idee. Zal ik het de, de radiozending. Nee, de radiozending. Uitzending. Uiteindelijk gaat het zo, gaat die kant op van het land en eh, naar de wereld en de andere kant op. Mm weet ik veel, geluidsgolven, weet ik veel. Nee, nee jullie denken veel te moeilijk. Oh. Hè? Water. Wat gaat de wereld rond, ja. maar blijft in een hoek? Ik snap er niks van. De man schuift <laughs> Ik geen fabel dan de Lekker zonder dan falafel. En jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Ja, lekker. Het is een postzegel, jongens. Mocht u het weten. Oh, tuurlijk. Maar ik heb er ook nog één. Je kan er zelf tegenwoordig een dig digitaal opschrijven, hè? Nou, vertel. heb, jij een postzegel? Nee. <laughs> Ja. <laughs> die, heeft twee, twee postzegels. Oké, juist. <laughs> Wel. Het, hij droogt, maar het wordt steeds natter. Een handdoek. Godverdomme. <laughs> jongens, het betekent dat het tijd is, jongens. Want we gaan nummer 20 tot en met... Oh, oh of een theedoek. 10 gaan we meenemen. Doornemen. Te beginnen jongens, bij nummer 20 is dat Happy Now. Kaigo stond vorige week op plek 16. Op plek 19 Bones Galantis en One Republic. En op plek 18 hebben we Later Bitches, de Prince Karma. Op plek 17 Fading van L, Verben en Ilira. Er stond vorige week op plek 21 vier plaatsen gestegen. Interessant is wel weer om te weten. Don't Call Me Up van Mabel blijft het hartstikke goed doen. Is vorige week nieuw binnengekomen op plek 24. Staat nu op plek 16. En Survive Don Diablo, Emil Sunday en Gucci Mane hoorde je natuurlijk net op plek 15. Stond vorige week op plek 12. Drie plaatsen gezakt, maar desalniettemin mag je er nog steeds zijn. Let You Love Me, Rita Ora, vorige week plek 9. Nu plek 14. En nieuw binnengekomen, die gaan we zo zo ook gelijk draaien. Dat is eh, Better When You're Gone. David Guetta, Brooks and Loot. Op plek 13 de hoogste binnenkomer denk ik wel in de Euro Breakdown. Hij is natuurlijk gebaseerd op streams en hoe vaak eh, ja, zo'n plaat wordt aangeklikt. Dus ja, dan gaan we al streams. Op plek 12 Losing It Fisher. En die stond vorige week op plek 8. Dus wel vier plaatjes gezakt. En Breathe van Camel Fat en Christoph en Jam Cook. Moet doen met plaats 11 deze week. Net als vorige week. IDX Who Cares staat op plek 10. Is vijf plaatsen gestegen, want stond vorige week op plek 15. En wij gaan door naar David Guetta met Better When You're Gone. Straks gaan we ons opmaken voor een nieuwe ronde. Een nieuwe ronde, je moet het maar weten, hier bij de Euro Breakdown. Wie gaat er met de titel vanavond naar huis? Licht zwaargewicht kampioen, je moet het maar weten. Is het altijd... Is het Pretback Patrick? <laughs> Pretback Patrick. Oh ja. Of is het... Ja. Eet graag penalty. Nee. Oh. Maar het is wel zo. Ah. Ja, maar ze eet graag. Nee. Wat is zo ik, Ik, ik, probeer, ik probeer iets heel sensueels van te maken. Iets moois. Hè, wat, oh. Ja, maar ze, houdt van eten. Hoe, noem je dat ook? Nee, maar... Je, flair vanity. <laughs> vanity. Eh, fashion vanity. Nee, we gaan lekker naar <laughs> Better Way Het klinkt echt heel cliché. Echt waar? Ja. Heel Is wat... Het is heel lief bedoeld, maar het klinkt heel cliché. Oh. Flirt vanity? Lekker. Dus die gaan we zeker volgende week nog een keer horen. oh, ik hou van deze enthousiasme. Lekker hoor. Het vuur brandt jongens in mij. Goh. Ah, ik ga er zelfs voor staan. Uw quizmaster van vandaag, Mike Bulé. Oké. Okay. Zijn okay, jullie er klaar voor? Nou, zoals gewoonlijk, uh, nee. Tuurlijk, altijd. <laughs> Hartstikke goed. Dat enthousiasme doe ik het voor. Jongens, dit is een quizvraag een quiz. Ehm, ik hoop dat jullie klaar voor zijn. Mhm. Dit is een eh, quizvraag waar alle vragen dus uit alle hoeken kunnen komen. Die je we weten. Oh. Inderdaad. <laughs> we gaan beginnen. Jongens, wat is een bekende Griekse sterke drank? Griekse? Oh, ja. Vanity was wel eerder. Oezo. Oh, Vanity pakt het eerste punt. Oeh, Ja, ik wist niet ook. Pa, pa, pa. Maar ik was dit traag. Traag. Ken je dat nummer? Sloop me duikelaar. Ho, ho, Dit is voor de slimmere onder ons. Wat nou, ik stop. Is, sorry, in welk jaar begon de Franse revolutie? Ja, nou, laat maar. <laughs> Kak. Wat? Kak. Fennetje doet dit wel vaker en dan denk ik, nou, die weten het. De Franse revolutie, dat is toch met Napoleon? Zoiets. Zoiets. Ga, ga, gewoon verder. Ik ga geen antwoord geven. Ik weet het echt niet. Multiple gok. Ja, normaal ook. De vraag luidt, in welk jaar begon de Franse revolutie, revolutie? Is dat... Ja, is dat... <laughs> In welk jaar begon de Franse revolutie? Is dat A, 1800? Is dat B, 1805? Is dat C, 1785? Is dat D, 1789? Je ging zo erg nadenken bij C. Ja. 85. Jij zegt C? Ja. Dat, dat, moet wezen. A. Jij zegt A? Mm -hmm. Allebei fout. Oh. 789. <laughs> <laughs> die aarzeling was expres. Oké, denk ik. Ja. ik eh, Quinten die wist altijd precies welk antwoord hij moest kiezen. Ja. Welk Noord-Europees land is onder andere bekend om zijn geizers? Nee. <laughs> Oh god. Is het niet... De laatste vraag trouwens, ik meneer. Is dit, niet, is dit niet gewoon Zweden? Ik gok hier. God, ik ben vergeten hoe die landen daar heten. Willen jullie een raadsel? Postzegel. <laughs> Nee, nee jullie, jullie, krijgen wel een ja. raadsel. Vergeet deze eh, vraag. Was dit fout namelijk, dit wat ik zei? Ja, ja. was fout. <laughs> wat was het dan? Oké, dit, is de, dit is de laatste. Wat was het antwoord? Vanity is leading, hè? Dat is IJsland. Oh, zat ik in de buurt toch? Ergens. <laughs> Jongens, zijn jullie er klaar voor? Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik? Zeg mijn naam en ik verdwijn? Ja, wat ben ik? man, wat is dit dan weer? Weet je hoeveel pijn dit doet aan mijn hoofd? Ik denk nooit. Dat weet ik. <laughs> <laughs> zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik? Een spook. Riddle, me this. Say my name and I disappear. What am I? Nu in Engels. <laughs> Oh, wat is die multifunctioneel. Frank Dane, zo kan het ook. <laughs> oh, wauw. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, multiple choice. <laughs> nee, dat kan niet. <laughs> Dat Zeg mijn naam en ik verdwijn. Eh. Ja. als ik tegen mijn hond op een boze manier zeg van Kira, dan verdwijnt ze. Is mijn Nee, grapje. Oké. Het is allemaal te moeilijk voor me. Ja? Jullie weten het niet? Nee, ik weet het echt niet. Ik ga nu een hint geven. Oké. Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik? Dat, is dat de hint? <laughs> dat is de hint, ja. <laughs> Dat is de vraag wel ook. Dat is de hint, ja. Ik geef hem ook. Ik. Dus zeg mijn naam. <laughs> verdwijn. Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat Mike, ben... verdwijn. <laughs> nee. Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik? Een vraag. Stilte. <laughs> Jezus. <laughs> Snapt je nu wat ik... wat slecht dit zeg. Dit is dan niks. Ik oh. krijg er gewoon hoofdpijn van. Ja, daarom. Muziek. Zoek het uit. Nee, ga gewoon Wie heeft deze ronde gewonnen? Geen winnaars. Pa, pa, pa, pa, je wou je gewoon onderuit lullen. Jawel, nee, nee, nee. Patrick, uh, hoe heb jij verloren? Met 1, nou ja, 1-0 ja. Gewoon... Ehm, uh, 1-0. Zij was eerder met een antwoord geven dan ik. Ja. Oh. Maar ze was wel eerder, hè. Ze was wel eerder. Ja, ja dat is waar. Hm. Hm. Dus, hm. nou, eh, muziek. Dat is een slechte verliezer ben Ja, ben ik. de eh, laatste tijd heb ik dat heel erg. Ik slecht tegen mijn verlies. <laughs> Ja, nou, wees blij dat Quinten niet meespeelt, anders was je er gewoon aangegaan. Nee, hadden we veel discussie gehad. Dat denk ik ook. <laughs> dat denk ik ook. Ik hou mijn discussies nu een beetje voor me. Namelijk. Oh, oké. oké. Dus het is namelijk allemaal onterecht. Maar oké, we gaan, gewoon, we gaan gewoon weer verder.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 Lekker, lekker, lekker. Jongens, we gaan naar de ontknoping eh, toe van, eh, van eh, dit laatste uur van het programma van deze week. Ehm, we gaan kijken wie er straks op nummer 1 staat. maar ik heb alleen een kleine verrassing. er is wat... er verandert natuurlijk genoeg. En ik kan je wel zeggen... Deze staat niet meer op nummer 1. Maar wie het wel is, dat hoor je straks. saw the pills on your table for your unrequited love. Well, oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulders. Tell me what you see. away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Giant, Dragon Bowman, Calvin Harris staat niet meer op nummer 1. Nee. Maar wie staat er wel op nummer 1? Dat ga je nu horen bij de Euro Breakdown. Ja jongens, het moment waar wij twee uur op hebben gewacht. We gaan eh, naar de ontknoping toe van dit programma. Dus dat betekent de nummer 1 van de Euro Breakdown. De 40 meest gedraaide platen in Europa. Om dan te beginnen op nummer 10. Who Cares? EDX stond vorige week op plek 15. Vijf plaatsen gestegen. Body, Loud Luxury, Brando. Stond vorige week nog op plek 5. Nu op plek 9. Vier plaatsen gezakt. En op plek 8 King of My Castle, de Don Diablo Edit en Keanu Silva. Stond vorige week op plek 10, is twee plaatsen gestegen. En op plek 7 hebben we Promises, Calvin Harris, Sam Smith. Doet het goed, staat nog steeds op 7, stond vorige week op 4. Maar is liefst drie plaatsen gezakt. Op plek 6 hebben we Robin Schultz, Irka Sirola. laatste week stond hij op 7, nu dus op 6. En hoop van de Chainsmokers en de Winona ook blijft een beetje heen en weer springen. Want vorige week stond hij nog op 6, maar nu staat hij weer op 5. In My Mind, Dinoro, Gigi Agostino op plek 4. Stond vorige week op plek 3. En op uh, plek 3 hebben we nu Why Do You Love, The Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer. Dat was natuurlijk van Patrick van vorige week. En op deze Plek 2, Giant Calvin Harris, Dragon Bowman. Stond vorige week op plek 1, heeft drie weken op plek 1 gestaan. En ja, het is toch gebeurd. Ik had het niet verwacht, maar hij heeft zich toch weer naar plek 1 toegeknokt. De plaat blijft de meest gedraaide plaat van Europa. En daarom staat hij ook op nummer 1. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het luisteren, kijken en het genieten van het programma. Ik hoop dat jullie genoten hebben natuurlijk. Wij gaan naar de nummer 1 toe. Marshmallow en Bastille, de meest gedraaide plaat van Europa. Happier. Lately, I've been, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become.